Zes uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een Duitse regionale politicus heeft gisteren een einde aan zijn leven gemaakt. Mogelijk vanwege de coronacrisis. Het is CDU-politicus Thomas Schäfer. Hij was in de deelstaat Hessen minister van Financiën. Volgens de premier van Hessen maakte hij zich grote zorgen... over de verwachtingen van de bevolking over financiële hulp. De premier gaat ervan uit dat deze zorgen Schäfer te veel zijn geworden. Om de Spaanse coronaslachtoffers te herdenken... wordt vanaf morgen in Madrid dagelijks een minuut stilte gehouden. Ook gaat vanaf middernacht een periode van officiële rouw in. Vanaf dat moment hangt de vlag op alle openbare gebouwen in Madrid half stok. In Spanje zijn meer dan 6500 mensen aan het virus bezweken. Ook vandaag leek het rustiger op de stranden en in de bossen dan een week geleden in Nederland. Veel recreatieplekken werden dan ook afgesloten. De Limburgse politie zette vandaag in Landgraaf het recreatiegebied de Wilhelminaberg af voor publiek. Daar waren wel veel wandelaars en sporters, waardoor mensen niet op een veilige afstand van elkaar konden blijven. Vanaf dinsdag rijden er geen rechtstreekse treinen meer tussen Amsterdam en Parijs. De hogesnelheidslijn van de Thalys stopt er vanwege de coronacrisis tijdelijk mee. Het komt door de verscherpte maatregelen en omdat er nauwelijks nog iemand reist. Vanuit Parijs blijft wel één Thalys per dag naar Brussel rijden... en ook eentje per dag tussen Brussel en Amsterdam. In de haven van Rotterdam zijn meerdere partijen cocaïne onderschept. In totaal vond de douane vrijdag ruim 1200 kilo. De meeste kook zat in een container met mango's uit Brazilië. De andere ladingen drugs zaten in Braziliaanse koelcontainers met limoensap. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op. De wind neemt af en het gaat ook licht vriezen. In de loop van de nacht meer bewolking en in het uiterste noorden kans op een winterse bui. Morgenochtend meer buien, mogelijk ook met sneeuw of hagel.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 control. Essential. cab waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke and we shared a smoke or five. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning.